Dacht ik wel, ja. Een heel jaar gaan wij door met feesten. Dus, ik heb na, nu al wist je niet. Na de klok van uh, eh, 5 uur eh, Entertainment for You met Corrie Konings. Ja. gaat hij presenteren?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 Het Openbaar Ministerie zegt dat Ron P. vanochtend in zijn cel is aangehouden. In 2005 verdween de toen 22-jarige van de stap. De studenten werd voor het laatst gezien op het station in Enschede. Haar lichaam werd elf dagen later teruggevonden in bosjes in haar woonplaats Rijswijk. P. woonde destijds niet ver van Rijswijk in Delft. Het lichaam van Van der Stap werd vorig jaar september opgegraven voor nieuw onderzoek naar de doodsoorzaak. Het onderzoek naar de dood van de studenten is volgens de OM in volle gang. De komende tijd zal Ron P. worden verhoord. Hij werd vorig jaar oktober tot 15 jaar cel veroordeeld... voor de moord op de stewardess Christel Ambrosius in Putten. In Den Bosch heeft een verwarde man 100 meter met een trein gereden. De man uit Den Dolder stapte zondagavond om 6 uur op het station een lege passagierstrein in. Hij kon zo doorlopen tot in de cabine van de machinist die niet was afgesloten. De man duwde op enkele knoppen waardoor de trein begon te rijden. NS-medewerkers zagen de trein voorbij rollen en stapten in. Ze konden de trein stoppen en de man uit de bestuurderscabine halen. Hij werd overgedragen aan de politie. Het KLPD zegt dat de man daarna is teruggebracht naar de instelling in Den Dolder waar hij woont. Costa Rica krijgt voor het eerst een vrouwelijke president. De 50-jarige liberale Laura Chinchilla won de verkiezingen met een ruime voorsprong op haar concurrenten. Ze wordt de opvolger van president Arias, die niet herkiesbaar was. Chinchilla was eerder vicepresident onder Arias. Ze heeft gezegd dat ze zijn economische beleid wil voortzetten. Costa Rica heeft de afgelopen jaren een aantal vrijhandelsakkoorden gesloten, onder meer met de Verenigde Staten. Het land geldt als een baken van stabiliteit in een onrustige regio. Het weer, het is vandaag bewolkt en in het zuidwesten soms wat neerslag.